De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar twee schuren die ernaast staan. Het is nog niet duidelijk waardoor de brand in Zwifterband is veroorzaakt. De nabestaanden van de aanslag op het concert van Ariana Grande in Manchester krijgen een kwart miljoen pond uit een noodfonds, dat schrijft The Guardian. Bij de aanslag in mei kwamen 22 mensen om het leven, ook de gewonden krijgen geld. Vervechemiebedrijf AxoNobel en hedgefonds Elliot voeren de komende tijd geen juridische procedures tegen elkaar. Elliot wilde AxoNobel dwingen in te gaan op een Amerikaans overnamebod, maar het bedrijf wilde niet. Elliot belooft AxoNobel nu te steunen bij de benoeming van de nieuwe topman van Lanker. In een winkelcentrum in Doetinchem is door een plofkraak een ravage ontstaan. Dieven probeerden vannacht een geldautomaat op te blazen. Door de explosies werd de, explosies werd de gevel van een dierenwinkel weggeblazen. De politie in Doetinchem wil niet zeggen of er iets is buitgemaakt. In Indonesië zijn dit jaar al zeker 60 verdachten van drugshandel doodgeschoten door de politie. Dat zijn er drie keer zoveel als heel vorig jaar, zegt Amnesty International. President Joko Widodo heeft de politie opgeroepen hard op te treden tegen drugshandel, net als het buurland de Filipijnen. Veilig Verkeer Nederland wil dat de herenfiets wordt afgeschaft. Door de hoge stang gebeuren er met de herenfietsen ernstiger ongelukken dan met damesfietsen, zegt Veilig Verkeer. Ouderen kunnen makkelijker op en afstappen met een damesfiets en ook zouden vaders met jonge kinderen beter op een damesmodel kunnen rijden. Het weer, de mist lost geleidelijk op, dan komt de zon tevoorschijn, er staat weinig wind. In het noorden kan vanmiddag nog een buitje vallen en het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A4, daarna richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude. 4 kilometer door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. Verderop richting Amsterdam tussen Schiphol en Knopen meer 10 minuten vertraging. Op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, is vanwege de mist de spitsstrook dicht. Tussen Beverwijk en Knopen een kwartier vertraging. De A12 Arnhem-Utrecht tussen Maarsbergen en Houten een half uur op onthoud. Daar staan een kapotte vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken dicht.